Zo staan er soms wel hekken om mensen te beschermen, maar dat zijn open gaashekken waar de lucht gewoon doorheen gaat. Schiphol belooft dat ze het in de toekomst beter gaan doen. Dat zeiden ze anderhalf jaar geleden ook al. Toen waarschuwden journalisten van Zembla dat sommige medewerkers een grotere kans hebben op hartproblemen en longkanker. Volgens de arbeidsinspectie is er sindsdien te weinig veranderd. Er zijn nog eens drie mensen opgepakt voor de opstootjes bij het AZ-stadion. Na afloop van de wedstrijd tegen West Ham United braken rellen uit.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 Dat zegt een cyberdienst van de overheid. Persoonsgegevens kunnen op straat komen te liggen of hackers kunnen rommelen met je verbruiksdata. Maar nog erger dat eh, op het moment dat alle installaties tegelijkertijd aan en uitgezet worden door een hack eh, kan ons energiesysteem eh, omvergetrokken worden. En eh, dan hebben we met z'n allen de last van, want dan hebben we geen stroom meer. Ze zijn daarom met fabrikanten van de apparatuur in gesprek om te zorgen dat die beveiliging een upgrade geven. Het weer, redelijk wat bewolking. In het noorden ook wat regen of motregen. Landinwaarts wat meer zon. 12 graden op de Wadden, 20 in Limburg. Morgen volop zon. Wordt zomers warm dan, met op sommige plekken 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.